Bella, bella mi, bella, bella mi, bella, bella Carmen. Zing ik mijn serenade. Bella, bella mi, bella, bella mi, bella, bella Carmen. Ik vraag je vol vertrouwen. Bella, bella mi, bella, bella mi, bella, bella Carmen. Of je van mij kunt houden. Bella, bella mi, bella, bella mi, bella, bella Carmen. Kom toch eens vlug in mijn armen, laat me niet langer alleen. Want in mijn hart Bella Carmen, Carme, blijf je voorgoed nummer één. Onder je balustrade, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carme. Zing ik mijn serenade, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carme. Ik vraag je voor vertrouwen, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Of je van mij kunt houden, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Ik zing me lied, signorita, bij een geleende gitaar. Open je raam, bella mia gooi me de roos uit je haar. Onder je balustrade, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Zing ik me serenade, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Ik vraag je vol vertrouwen, bella bella mi, bella bella mi, bella bella Carmen. Of je van mij kunt houden Bella, bella mi, bella, bella mi, bella, bella Carmen. Of je van mij houden. Bella, bella mi, bella, bella mi, bella, bella Carmen.